maar heeft ongelijk gekregen. In januari kondigde KPN aan te stoppen met Access for All... dat tot dan toe een zelfstandig merk was binnen KPN... Een actiegroep heeft inmiddels een alternatieve provider opgezet. Access for All werd in de jaren 90 opgericht. Het merk onderscheidde zich door zijn activisme en inzet voor online privacy. Saudi-Arabië heeft vijf mensen ter dood veroordeeld... voor de moord op journalist Jamal Khashoggi. Drie andere mensen kregen een celstraf. De kritische journalist Khashoggi werd in oktober vorig jaar gedood... op het Saoedische consulaat in Istanbul. In de Filipijnen zijn acht mensen overleden en 300 ziek geworden... na het drinken van traditionele kokoswijn. Mogelijk zat er te veel methanol in. Sommige mensen die ziek werden of stierven hadden hetzelfde feest bezocht. Vaak wordt de kokoswijn illegaal gemaakt. De politie heeft een dode vrouw gevonden in een auto... die uit de Maas in Rotterdam is getakeld. Ze zat op de bijrijderstoel. De auto belandde gisternacht in het water. De bestuurder kon levend op de kade komen en had een steekwond. De man is aangehouden en zijn relatie met de vrouw wordt onderzocht. Steeds meer Nederlanders pakken de trein naar het buitenland. 4 miljoen mensen boekten dit jaar een ticket bij NS International. Dat is een stijging van 13 procent. Vooral bestemmingen die relatief dichtbij zijn waren populair... zoals Disneyland Parijs en Brussel. Veel wintersporters kiezen voor een treinreis vanwege het milieu. Kesuke Honda is na vier wedstrijden alweer weg bij Vitesse. De Japanse middenvelder heeft zijn contract laten ontbinden. Hij stopt omdat de vorige trainer, Sloetski, ook is vertrokken. Het weer, veel bewolking, soms wat zon en een enkele bui. Het wordt 8 graden. Morgen bewolkt en periode met regen, dan wordt het maximaal 10 graden. Eerste kerstdag een enkele bui, een beetje zon... en in de loop van tweede kerstdag opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Tussen Deventer en Almelo rijden minder treinen door een seinstoring. Hou rekening met extra reistijd, dat duurt vermoedelijk nog tot 11 uur vanochtend.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 We're now ready for takeoff, so please extinguish your cigarettes and fasten your seatbelts. Five, four, three, two, one, zero, ignition. Waar anderen stoppen, stoppen Daar begint Willem van Rijn. Willem van Rijn. Ik heet Willem. Willem. tweede uur van eh, Willem van Rijn.eu. E en eh, vandaag door problemen met zijn stem heb je te maken met eh, John Vis. Ja, daar ben je me klaar mee. Op een of andere manier. Um, de eerste in de tweede uur, Brian Ice. Zo heette deze. De Italo van vandaag. The Walking Away. Heb ik er nog meer aan toe te voegen? Zullen we het daar maar even bij laten? Dan laten we het daar maar even bij zullen we gewoon maar even verder gaan met de lijst van de meest gestreamde nummers van 2019.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 Louis Capaldi en Someone You Loved. En als we het dan toch zo heerlijk over die lijst hebben... waarom zullen we dan niet even gewoon nummer 5 er ook bij pakken? De dame die een, eh, een plastic glas tegen haar hoofd aan kreeg bij een of andere optreden.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 Nou, daar kunnen we het allemaal eigenlijk wel over eens zijn, hè, op een of andere manier. Ja, waar altijd de dame het vandaan? Davida Michel, het duurt te lang. Zij staat ermee op nummer 5 in die lijst die ik je net noemde. Um, eventjes gewoon een heel ander dingetje. Gewoon over de politie. Gewoon even wat te zeggen hebben. Want ze hebben het tenslotte nog druk zat zo her en der. Zo met al die voorlopers van auto en nieuw. En de rare dingen die daarmee samenhangen. Dus misschien is dit ook wel aardig. Een politieman dreigt met een boete. De Belgische politie is een tuchtprocedure gestart tegen een agent... die dreigde een vrouw uit Brugge te beboeten... omdat ze in haar eigen auto borstvoeding gaf. Wat zijn dit allemaal voor onderwerpen? Borstvoeding, menstruatie? Nou ja, het zal allemaal wel. De redactie heeft wat uiteindelijk zo bepaald, zeggen we dan maar. De politieman ging hevig tekeer tegen de moeder... en vertelde dat ze aan openbare zedenschennis deed. De feiten dateerden al van afgelopen zomer, maar nu pas maakt de Brugse vrouw haar verhaal bekend. Nefera Mavumba was met de auto onderweg toen haar zoontje onbedaardelijk begon te huilen. Hij had honger. Niets hielp om hem te sussen. Dus besloot de 30-jarige moeder om haar wagen langs de kant van de weg te parkeren en haar zoontje aan de borst te leggen. Plots klopte er iemand op mijn autoruit, vertelde de moeder. Een politieman van de federale wegpolitie vroeg het raam naar beneden te doen. Dat doen we hier niet, hè, klonk het dors. De agent beval haar onmiddellijk te stoppen met de borstvoeding. Het gaat hier om openbare zedenschennis. Iedereen kan het hier zien, klonk het. De vrouw maakte duidelijk dat ze in haar eigen auto zat en op een parkeerplaats stond... maar de agent beval nogmaals te stoppen en dreigde met een procesverbaal. De vrouw besloot een klacht in te dienen. Mensen op zo'n manier behandelen, dat kan echt niet. Als moeder is het pijnlijk en schokkend om zo hard aangepakt te worden enkel en alleen omdat je borstvoeding geeft. Omdat de klacht maanden na de feiten nog steeds geen reactie opleverde... besloot het Brugse koppel een open brief te schrijven. Bij de federale politie benadrukten ze dat de zaak niet in de doofpot mocht belanden. We betreuren dit vooral en zijn een tuchtdossier opgestart tegen de politieman, zegt woordvoerder Sarah Frederiks. En het is nog wachten op de resultaten daarvan. Maar we willen benadrukken dat het geven van borstvoeding absoluut niet valt onder openbare zedenschennis. Het is de normaalste zaak van de wereld. Jawel! En zo hebben we dat soort dingen dan ook weer gehad. En ja, wat u op de achtergrond hoort, dat is iemand die links op zit. Ik heb het je net al gezegd, maar op de een of andere manier doen we het erbij. En de muziek, ook die gaat maar door.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 Gewoon bij eh, ja, afwezigheid van een stem. Daar komt het eigenlijk gewoon simpelweg op neer. Heb je dus met mij te maken. En ja, spijt me zeer, maar het is niet anders. Je bijt je er maar doorheen op een of andere manier.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 Het heeft uiteindelijk het resultaat opgeleverd wat we allemaal kennen. En toen zei hij even later tegen zijn producer, joh je bent een leuke vent. Ik vind het al wel heel aardig wat je doet. Maar ik ga toch met een ander maar eens eventjes kijken... of we in ieder geval wat leuke dingen kunnen gaan doen op een of andere manier. Ja, eh, wat je ervan moet denken, dat weet ik niet. Hoe je dat verder in moet kleden, je moet het zelf maar inschatten. Ik vind het wel een heel klein beetje... Eh, ja, wat zal ik zeggen? Je, blijft luisteren. luisteren. Willem van Rijn.eu wij toch wat wijzer waren. Als wij wat beter konden zingen. En een aardige producer hadden, hadden we misschien ook wel eens zo'n succes kunnen hebben. Maar dat is ons niet gegeven, dus we prutsen maar door op deze manier. Zullen we dan maar zeggen, Senorita, Sean Mendes en Camila Cabello. En dit is muziek van Andres Nielsen. En Salsa. Tequila. negro, mojito Ricky Martin. No hablo español. Je hoorde muziek uit 2014, Andres Nielsen en Salsa Tequila. Het is tijd geworden voor de Yuko van deze week. En ehm, als ik het nou goed begrepen heb, kan je via de site op een knopje drukken... en dan kan je het beeld erbij zien. Hè? Dat is wat jij ervan zei. Nou, dan gaan wij er in ieder geval met z'n allen even gezellig naar luisteren. Tijd voor de Yuko van de week. Yuko van de week. you when your heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they left, then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel sitting up there, feeling so high but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there, name in the sky. Does it ever get lonely? Gave love but a hundred tries, just running from the demons in your mind. Then I took yours and made them mine. I didn't notice cause my love was blind I said I can't dream you fall En heb je haar niet recent nog heel vaak kunnen zien op tv? Jawel. En het allemaal in de, eh, de beste zangers van Nederland. hoorde de Yuko van deze week. Het was dus het stemgeluid van de dame die ik je net noemde. En het nummer heette Halsey. En ik vond toch dat ze het wel heel aardig deed eigenlijk zo bij eh, de beste zangers. Om het maar eventjes daarop te houden. En om je ook maar gewoon op een of andere manier een klein beetje te leiden daar. Het nummer 2 geluid in de, de meest gestreamde nummers van 2019. Dit is Marco Bossato samen met Armin van Buren en Davina Michel.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 Hoe het danst. Marco Borsato, Armin van Buren. En wederom Davina Michel. En dat is de nummer 2 in de meest gedraaide nummers van 2019. Oké, wat doe ik nou fout? Ik doe wat fout. En ik weet ook wat ik fout doe. Maar dat maakt ook niet uit. We hebben nog meer knopjes hier zo. Dus op een of andere manier corrigeren we het vanzelf alweer. Dit is Jason Mraz. Hoe spreek je dat uit? M-R-A-Z, Mraz. Ja, nou, het zal wel goed komen. Hier is I'm Yours. Well, you done done me in your bed, I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best.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 Und wie geht's mit Ihnen? Und dan komt altijd de volgende vraag. Uh, was machen Sie in Keller? Mag ik het zeggen? Mag ik het zeggen? Ik mag ananas. Maar ja, dan moet je... <laughs> ja, dat soort dingen maak je er allemaal mee, Je hoorde net I'm Yours van Jason.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 Ja, eh, zullen we nog gewoon maar eens eventjes een of ander itemje langs laten komen... in de zin van, hebben we nog onzin aan je te vertellen? Ja, natuurlijk. Boze wegwerkers op de A2. Op de A2 richting Utrecht zijn vorige week bij Vinkerveen... verschillende automobilisten die rode kruisen boven de A2 negeerden... door wegwerkers klemgereden. Ondanks de wegwerkzaamheden wilden ze toch gewoon de afslag naar Vinkerveen nemen. Levensgevaarlijk voor de mensen die er werken. Die afslag naar Vinkenveen was tijdelijk afgesloten... zodat de bermen langs de Rijksweg gemaaid konden worden. Een rood kruis boven de rijbaan betekent dat de afslag niet gebruikt kan worden. Maar aan het begin van de nacht lapte de ene naar de andere chauffeur dat aan zijn laars. Dat werd op een zeker moment de wegwerkers ter plaatse van de firma Dover uit Geldermalsen te gortig. Dover wordt ingehuurd bij wegwerkzaamheden, omleidingen of in geval van calamiteiten. Eh, of in geval van calamiteiten en moet de veiligheid waarborgen van weggebruikers en mensen die er aan het werk zijn. De boze medewerkers van Dover reden een aantal bestuurders klem die ervoor kozen toch de afslag te nemen. De wegwerkers lieten het niet bij klem rijden alleen. Ze belden ook de politie. Enkele automobilisten kozen toen het Hazenpad. Zij draaiden door de middenberm van de afslag terug naar de A2 richting Utrecht... en probeerden onder een boete uit te komen. De mannen van Dover werden op dat moment geholpen door Sander van Wijk... van het bergingsbedrijf Kollewijn uit Utrecht... die vanwege een ongeval toevallig in de buurt was. Hij zag de actie van de mensen van Dover. Toen automobilisten achteruit de A2 opgingen... heb ik mijn auto ervoor gezet. Voor hun eigen veiligheid want je kunt niet achteruit de afrit weer opgaan. Dan ben je aan het spookrijden. Er was, volgens hem geen sprake van een opgefokt sfeertje. Maar de wegwerkers waren wel heel duidelijk. Ze wilden wachten totdat de politie er ook was. De politie heeft later met automobilisten een goed gesprek gevoerd... en er zijn geen bekeuringen uitgedeeld. Erg jammer, vindt Van Wijk. Want dit gebeurt veel te vaak. Je zal allemaal werken.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 Hij is van mij Cross Amsterdam, Maan Tabadita featuring Busy. En dat is de nummer 1 in de meest gestreamde nummers van 2019. Hebben ze toch allemaal gehoord op de een of andere manier. Ja, is toch leuk? Zo houden we weer toch een klein beetje op de hoogte van datgene er zich afspeelt, uh, eh, afspeelt moet ik zeggen, op het hit fernament. Weer zo'n raar woord. Waar halen ze het vandaan? in your life make it matter. For once in your life let it be. Why don't you hand it all over and sing it out loudly with me? Soon we will all be forgotten, but while we're all still here on earth, sing about love and forget about loss and shout for get together. And Dad, he provides what he can. They've been saving up forever and ever and ever just to do it all over again. Got me dreaming of home. Fills my heart full of hope. Do you remember? Robbie Williams. Een Time to Change. Is dat nou zijn kerstplaat of weet jij dat ook eh, toevallig niet? Of, ik bedoel, ja, volgens mij wel, hè? Nou, dan ben je daar ook weer helemaal mee op de hoogte. Dus wat dat betreft houden die weer een klein beetje bij, hè?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 Dus op een of andere manier zullen we daar gewoon maar een beetje daaraan vasthouden. En, uh... Eh, ZFM stuur jullie allemaal fijne dagen.